Gemeenten moeten meer bevoegdheden krijgen om grip te houden op de taximarkt, vindt staatssecretaris Huizinga. Deze week stuurt ze een brief met maatregelen naar de Tweede Kamer. De Amsterdamse burgemeester Cohen drong gisteren nog aan op een nieuwe taxiwet na aanleiding van een incident dit weekend. Op het Leidseplein sloeg een taxichauffeur een 44-jarige man dood, vermoedelijk na een ruzie. In Rotterdam is gisteravond laat een vrouw doodgestoken. De vermoedelijke dader is volgens de politie haar man of vriend. Hij is aangehouden. De man belde zelf rond kwart voor elf de politie en vertelde dat hij de vrouw had neergestoken. Toen agenten bij het huis aankwamen was ze al overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. In Blaricum is oud-journalist en presentator Marcel Bruins overleden. Bruins werkte in de jaren 70 en 80 onder meer als politiek verslaggever voor het actualiteitenprogramma Tros Actua en later als eindredacteur voor de rubriek 2 Vandaag. Hij overleed vorige week maandag aan slokdarmkanker en is afgelopen weekend in besloten kring gecremeerd. Marcel Bruins is 66 jaar geworden. In Groot-Brittannië ligt de nieuwe chef van de veiligheidsdienst MI6, Sir John Sawers, al voor zijn aantreden onder vuur. Zijn vrouw heeft familiefoto's en privégegevens op de website Facebook gezet, waaronder het huisadres van de familie. Critici zeggen dat de veiligheid van Sawers hierdoor in gevaar is gekomen. Maar volgens minister Miliband is alle ophef overdreven en is er geen enkel geheim naar buiten gekomen. Het is de verdreven president van Honduras, Manuel Zelaya, niet gelukt terug te keren naar zijn land. Het vliegtuig waarin hij zat kreeg geen toestemming te landen op de luchthaven van de hoofdstad Tegucigalpa. Militairen blokkeerden de landingsbaan. Zelaya is daarom uitgeweken naar buurland El Salvador.